Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. België komt wel alvast met nieuwe coronaregels. Ook bij onze zuiderburen is de persconferentie vervroegd... en zijn vandaag de extra maatregelen bekendgemaakt door de premier. Vanaf vrijdag door een mondmasker te dragen in de publieke plaatsen als die binnen zijn. Tweede, het COVID-safe-ticket zal in gans het land eh, verplicht moeten getoond worden voor bezoek aan de horeca en aan de fitness vanaf 1 november. Morgen wordt er in België ook gepraat over een boosterprik. Tientallen SP'ers hebben vanmiddag gehoord dat ze uit de partij zijn gezet. Komt omdat ze ook lid zijn van Jongerenclub Rood of het Marxistisch Forum. De SP vindt die clubs communistisch en te extreem... en dwong SP'ers met zo'n dubbel lidmaatschap om het op te zeggen. De leden die eruit zijn gegooid vinden dat ze juist de vrijheid moeten hebben... om over verschillende ideeën te discussiëren. In Minsk zijn de Oranje Leeuwinnen begonnen aan hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Na de 8-0 overwinning op Cyprus zijn ze van plan vanavond weer punten te pakken. Spits Vivianne Miedema rust vanavond uit. Haar plekje wordt ingenomen door speelster Jill Roord. En die heeft er zin in. Ik zou het leuk vinden. Ik denk dat ik dat goed kan. En dan kan ik ook eh, op zoek naar goals. Het ligt me wel goed. Ik ben dan natuurlijk niet dan een, een echte typische spits die ook eh, veel diepte maakt. Ik ben meer een valse spits die in de bal komt eh, en de rest moet dan de diepte maken. De selectie moest via een omweg naar Wit-Rusland reizen. Rechtstreeks vliegen kon niet vanwege strenge EU-regels. Het regime van president Lukashenko wordt daarmee gestraft voor ernstige mensenrechten schendingen in Wit-Rusland. Het weer nog, veel bewolking vanavond. Het kan hier en daar miseren.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 die al vanaf het begin van het bestaan van ZFM Zandvoort... Eh, in de ether is elke zondag in ieder geval van 10 tot 12... gepresenteerd door een wisselend samengesteld team. Vandaag is ondergetekende Peter den Boer samensteller en presentator. Twee vliegen in één klap. Zoals altijd eh, startte ik met eh, Mulder en Mulder. Het eh, legendarische duo dat op de plaat natuurlijk staat als trio. En alleen nog in de nostalgie van ons bestaan klinkt eh, wat ga ik doen vandaag? Ik heb eh, het eerste uur veel vocalisten en kleine groepen, zullen we maar zeggen. En het tweede uur, daar is mijn eh, hoofdthema een beetje de jive. Deze dansvorm die komt behoorlijk terug in allerlei vormen. Dansavonden, dat noemen ze de eh, ja, ik heb, er is een mooi woord voor. Er wordt door, door jongelui enorm veel gedanst op de muziek van jive muziek. Het is helemaal terug van weg geweest. Dat ga ik in twee uur voornamelijk draaien. En daar komen natuurlijk allerlei prachtige big bands voorbij. En ook veel Nederlandse vocalisten. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Mulder en Mulder. Want dat is een beetje de gewoonte. We draaien altijd nog een extra nummertje Each and every one. About You. Dat was het drumloze groepje van Oscar Peterson... met eh, Stefan Grappelli op de gitaar. Joe, sorry, op de viool. Joe Pass op de eh, gitaar. De wereldberoemde Niels Henning Ørsted Pedersen... Eh, Niels Henning werd hij altijd genoemd. Een Deen op de contrabas. En Mikey Roker op het slagwerk. Ik ga nu eens laten horen van eh, meneer Johnny Hodges... die wereldberoemde altsaxofonist... Eh, begonnen het, bij het orkest van Duke Ellington in de jaren 30, begin 30. En eh, in 51, hij heeft daar tot 51 gespeeld. Toen is hij voor zichzelf begonnen met de eigen big band... Maar na vijf jaar had hij het gezien en, en vond dat hij weer terug moest naar Duke Ellington. En daar is hij tot aan het eind van zijn leven blijven spelen. Samen hebben ze ook uh, Duke Ellington en die Johnny Hodges mooie dingen gemaakt. Waaronder eh, wat ik nu laat horen. En dat is een klein groepje. Harry Edison op de trompet. Johnny Hodges, altsax. De meester Duke Ellington piano. Leslie Spen guitar. Eh, Sam Jones op de bus en Mr. Joe Jones himself op het slagwerk. The Royal Garden Blues. Well, just to prove you do Told me you were through with me And now you say you love me Well, just to prove you do intieme liefdesverdriet... bezongen door Harry Connick Jr. Cry Me A River... in een prachtige ouderwetse New Orleans setting. Ik ga nu graag iets laten horen van een Franse meesteraccordeonist... Richard Gaillano. Geboren in 1950 en eh, omhoog gestuurd. Uiteindelijk eh, heeft hij het laatste duwtje gekregen het laatste duwtje gekregen door eh, de wereldberoemde bandionist. Ja, de Argentijn. Azor Piazzolla. En eh, die Richard Galliano die heeft eh, op allerlei projecten meegewerkt. En van klassiek tot muzetten, van alles en nog wat... heeft zich omringd met de beste muzikanten... en is in Frankrijk een grootheid... En ik ga het laten horen in een stuk. En dat heet ehm, Sanguine. Thank you. Een Doll. Gespeeld door The Three Sounds. Dat was een groep een beetje eh, vergelijkbaar eh, qua eh, bekendheid als groep met onze trio Louis van Dijk. Dat jarenlang overal verscheen en waar steeds opnames van waren. The Three Sounds was een Amerikaanse groep. Gene Harris piano, Andrew Simpkins op de bas en Bill Dowdy op het slagwerk... die hebben eh, nog geen twintig jaar bestaan... maar zich eh, absoluut een plek weten te verwerven op het, uh, op jazzgebied. En zij hebben heel veel mensen begeleid... zoals Lester Young, Lou Donaldson, Stanley Turntine, Sonny Stitt... Ned Adderley, nou, Anita O'Day... van alles en iedereen en zijn op een gegeven moment ophouden te bestaan. Ik ga nu iets laten draaien van iemand die jaren geleden al eh, ons heeft verlaten. En dat is eh, mevrouw Anne Burton. That Old Devil Called Love. It's that old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again Putting rain in my eyes Tears in my dreams And rocks in my heart It's that slime never come again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. That devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till I'll be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil call. dit moois was eh, van het Rex Stewart Orkest. Rex Stewart Cornet. En dat komt van een cd. En die is getiteld The Great Ellington Units. Uh, Duke Ellington had behalve zijn eigen beroemde big band... ook allerlei andere groepen waarin hij speelde. En dat een van die groepen was eh, samen met het Rex Stewart Orchestra hoe kom ik aan al deze cd's? De cd-winkels die zijn eh, eigenlijk opgedoekt. Eh, behalve nog wat moderne dingen. Er zijn er nog een paar. Maar de mooiste juweeltjes, die haal ik... Eh, die zijn heel goed te halen, waar ik het ook doe... in de kringloopwinkels. En ik haal twee kringloopwinkels naar voren... die een, echt een prachtige jazzcollectie hebben... Dat is de kringloop in Zandvoort aan de Louis-Davidstraat. Keurig geordend en eh, gerubriceerd. Je loopt zo naar het rek. Er liggen tientallen prachtige cd's. Maar er is ook een hele mooie kringloop jazz cd afdeling in Heemstede. Dorcas aan de Herenweg. En het kan dan dat er een goede uh, winkel is. Eh, een goede afdeling. Want die wordt geleid door onze eigen Fred Kroonsberg. Mijn eh, mentor van destijds hier bij ZFM En in, eh, ergens verderop in het jaar gaat hij nog een keer met mij samen presenteren. En dan gaan we allemaal stukken draaien die allemaal uit die kringloopcollectie komen. De mooiste cd's komen voorbij. Ik ga nu een van die cd's laten horen. Hank Jones op de piano met zijn trio. En... Eh, eh, hij speelt zijn vertolking Summertime.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 That's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you, boys, it's tough to be alone. And it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them. I'll never fall again. Say, boy, what you gonna do? I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest dog in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real life girl. Ja, <laughs> de Mills Brothers. Paper Doll. Een orkest dat nooit geëvenaard is. Het bijzondere is dat eh, wat wij hoorden... Uh, daar was de enige begeleiding was een gitaar. En de rest, eh, al akkoorden werden gezongen. De baspartij werd allemaal gezongen. En het leek alsof er een heel orkest zat te spelen. Fantastisch, meerstemmig. De Mills Brothers. Ik ga nu wat laten horen van eh, een Nederlandse groep van Welleer. Het Flashback kwartet. Bob Kaper, die eh, jarenlang de opvolger is geweest... als leider van de Dutch Winkelders En die eh, vorig jaar is gestopt... Marcel Hendricks op de piano... Henk Bos van Drakenstein op de bas... en Huub Jansen op het slagwerk. En het is een compositie van Ellington en hotjes die vandaag al meer zijn langsgekomen. Tale of the Fox. of de Fox Flashback Quartet. Het eerste uur ZFM op zondag zit er alweer op. Eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Na reclame en journaal is er nog een uur lang met de mooiste jazzmuziek. We gaan het eerste uur afsluiten met het drumloze trio geheten The Big Three...